Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Zeeland is een vrouw van 19 om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Op de N59 tussen Zierikzee en Nieuwerkerk botsten rond half negen de afgelopen avond drie auto's op elkaar. Daarbij raakten nog eens drie mensen gewond. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De Nederlander die maandag werd doodgestoken op Bali... is waarschijnlijk omgebracht door twee Braziliaanse mannen, zegt de Indonesische politie. De mannen zijn 32 en 34 jaar. De twee zouden een dag na de steekpartij het land hebben verlaten. De politie heeft Interpol verzocht om het tweetal op een internationale opsporingslijst te zetten. Het slachtoffer zou de Nederlandse drugscrimineel René P. zijn. De man van 49 liep maandagavond met zijn vriendin naar zijn huis op Bali toen hij werd aangevallen. Daarbij werd hij meerdere keren gestoken. Hij werd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna. De Houthis in Jemen zeggen dat ze een tweede aanval op Israël hebben uitgevoerd. Het gaat volgens de militante beweging om een aanval met kruisraketten en drones op vitale en militaire locaties. Een Houthi-woordvoerder zegt dat de aanvallen de komende dagen zullen doorgaan. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran, maar mengden zich tot dit weekend niet in de oorlog. In de nacht van vrijdag op zaterdag onderschepte Israël een ballistische raket van de Houthis. Over een tweede aanval heeft Israël nog niets gezegd. Vannacht gaat de zomertijd weer in. Straks om twee uur wordt de klok een uur vooruitgezet en is het dus drie uur. Door de zomertijd is het s'avonds langer licht. Eind oktober gaat de klok weer een uur terug.